4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Meer dan 30 slachtoffers van de giftige chroom 6-verf... eisen via de rechter een extra schadevergoeding van NetTrain. Dat is bovenop de vergoeding die de gemeente Tilburg al eerder toezegde. Ruim 800 bijstandsgerechtigden knapten tussen 2004 en 2012... in een werkplaats in Tilburg oude NS-treinen op. In de verf bleek chroom 6 te zitten... Tientallen mensen werden later ziek. De slachtoffers stellen dat onder meer dat NetTrain wist dat de Chrome 6 mogelijk schadelijk was, maar niets deed. Het Franse ministerie van Defensie zegt dat in Mali een belangrijke jihadistenleider is gedood. De Marokkaan Ali Maichou wordt gezien als de tweede man van een terreurbeweging die deel uitmaakt van Al-Qaeda in Noord-Afrika. Hij zou ook de religieuze leider van de groep zijn geweest. Volgens Frankrijk is Maichou het meesterbrein achter verschillende grootschalige aanvallen. De VS had Maichou in juli op een opsporingslijst gezet. In Mali zijn zo'n 4500 Franse militairen actief. Het land kampt sinds 2012 met aanslagen door jihadistische organisaties... die banden hebben met Al-Qaeda of IS. Het aantal huwelijken dat langer dan 50 jaar stand houdt neemt toe. Vorig jaar vierden 53.000 echtparen hun gouden jubileum... terwijl 13.000 stellen zelfs 60 jaar getrouwd waren. De reden voor de stijging is onder meer de toegenomen levensverwachting... van met name mannen. Ook zijn veel van de jubilarissen geboren vlak na de Tweede Wereldoorlog... toen er sprake was van een babyboom. De verwachting is dat het aantal lange huwelijken zal afnemen... aangezien er sinds de jaren 70 veel meer huwelijken stranden... en er bovendien minder getrouwd wordt. Het Nederlands voetbalelftal onder 17 jaar heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK in Brazilië. In Goiânia werd vijfvoudig wereldkampioen Nigeria met 3-1 verslagen. Sontje Hansen van Ajax maakte alle drie de Nederlandse doelpunten. Het weer. Er trekt een regengebied over het land.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. a day. Het ritme, ritme. van ZFM.